Mark Hokke met het NOS Journaal. Op de laatste dag van het proces over de tramaanslag in Utrecht... heeft verdachte Gugman T. gespuugd naar de rechters. Hij zei opnieuw dat hij de rechtspraak niet erkent... en noemde de rechters hoerenkinderen. Gugman T. werd daarop afgevoerd. Deze week bespuugde de verdachte ook zijn advocaat... en gisteren eiste de officier van justitie levenslang tegen T. In Haarlem is een leerling afgelopen week naar school geweest... ondanks verschijnselen van het coronavirus. Het meisje uit 5 VWO was op vakantie geweest naar Noord-Italië. Toen ze koorts kreeg, werd de dokter gewaarschuwd... en werd het coronavirus vastgesteld. Haar klasgenoten en docenten op het Eerste Christelijk Lyceum... zijn op de hoogte gesteld. De school in Haarlem is open. Het meisje zit in thuisisolatie, net als de rest van het gezin. Ook in Amersfoort is een leerling met corona even op school geweest... maar toen hij begon te hoesten is hij weer naar huis gegaan. Ook deze leerling zit nu thuis in isolatie. De wapenstilstand in de Russische provincie Idlib lijkt stand te houden. Dat melden een Russisch persbureau en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het bestand tussen de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin werd om middernacht van kracht. Aan de Grieks-Turkse grens is het wel onrustig. Turkije laat Syrische vluchtelingen door richting Griekenland... terwijl Griekse troepen de vluchtelingen juist proberen tegen te houden... met traangas en waterkanonnen. Het provinciale bestuur van het CDA in Noord-Brabant... gaat langs de lokale afdelingen om te praten over de samenwerking... met Forum voor Democratie. Gisteravond maakte het CDA bekend dat er al principes van samenwerking zijn afgesproken met Forum, de VVD en Lokaal Brabant. Ze werken nu aan een akkoord op hoofdlijnen. De samenwerking met Forum stuit binnen het CDA op veel verzet. Een deel van de leden vindt de waarde van het CDA niet verenigbaar met die van Forum. Het weer, vanuit het westen opklaringen, maar nog wel kans op een bui.